Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Eindhoven Airport is het luchtruim al enkele uren gesloten... omdat er meerdere drones zijn gesignaleerd. Dat bevestigt minister Brekelmans van Defensie. Het vliegveld is dicht en vluchten worden omgeleid, onder meer naar Rotterdam. Het is niet bekend om hoeveel drones het gaat. Politie en marechaussee zijn op de luchthaven voor onderzoek. Minister Brekelmans zegt dat Defensie middelen heeft klaarstaan om in te grijpen. Gisteravond werden drones gezien boven de vliegbasis van Volkel. De luchtmacht heeft toen geprobeerd die neer te halen. Op de klimaattop in Brazilië is het toch nog tot een akkoord gekomen. Eerder vanavond werd de slotbijeenkomst nog stilgelegd omdat Colombia bezwaar maakte. Dat land zei dat het geen akkoord kon sluiten waarin niets stond over steenkool, olie en gas. De fossiele brandstoffen die klimaatverandering grotendeels veroorzaken. Ook, om, ook de EU lag om die reden eerder dwars. In het akkoord staan met name afspraken over geld voor armere landen... om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Oud-president Bolsonaro van Brazilië heeft geprobeerd zijn elektronische enkelband af te krijgen. Heeft het Hoge Rechtshof bekendgemaakt. Daarom werd hij vandaag gearresteerd. Het Hoge Rechtshof denkt dat hij het land wil ontvluchten. Bolsonaro is veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een staatsgreep. Nu zijn beroepszaken zijn afgewezen, zou hij komende week aan zijn celstraf moeten beginnen. Duitse kerstmarkten moeten dit jaar extra veiligheidsmaatregelen nemen... zoals barrières om voertuigen tegen te houden. Een jaar geleden vielen er zes doden en ruim 300 gewonden... bij een aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg. Sommige gemeenten in Duitsland kunnen niet aan de extra eisen voldoen... en moesten hun kerstmarkt afblazen. Het weer. Vannacht in een groot deel van het land lichte vorst... en in het westen kans op natte sneeuw. Morgen eerst bewolkt, een smiddags regen... en later in het noordoosten kans op sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden.